Renate Kok met het NOS Journaal. FC Barcelona heeft Ronald Koeman ontslagen. De 58-jarige coach werd een paar uur na de 1-0-nederlaag tegen Rayo Vallecano ontslagen bij de Catalaanse club. In de officiële verklaring wil de club er niet veel meer over kwijt... dan dat Koeman na de wedstrijd op de hoogte is gebracht van zijn ontslag. Koeman, die al langere tijd onder vuur lag... vanwege de tegenvallende resultaten bij Barcelona... zal komende ochtend afscheid nemen van het elftal. De rechtbank heeft een dreigende huisuitzetting van een slachtoffer van de toeslagenaffaire voorkomen. Dat melden RTL Nieuws en Trouw op basis van een nog niet gepubliceerd vonnis van de rechtbank Oost-Brabant. Daarin zou staan dat de vrouw die de zaak zelf aanspande onmiddellijk een extra voorschot moet krijgen, zodat ze haar huur kan betalen. Volgens haar advocaat liet de fiscus het bewust aankomen op een rechtszaak... terwijl bekend was dat ze met haar kinderen op straat dreigde te belanden. De vrouw zou nu een bedrag krijgen waarmee ze drie maanden huur, energie en autokosten kan betalen. In de tussentijd moet er duidelijkheid komen over de totale compensatie die ze moet krijgen. President Poetin heeft staatsbedrijf Gazprom opdracht gegeven... om de gasvoorraden in Europa aan te vullen met Russisch gas. Dat zou uiterlijk 8 november moeten gebeuren. Dan zijn naar verwachting de Russische reserveopslagplaatsen voor gas weer op peil. Poetin verwacht dat door het extra Russische gas... de prijzen op de Europese energiemarkt worden getemperd. Met een speciale ceremonie is het eerste beeldje van de zogenoemde Benin Bronzes in Groot-Brittannië overgedragen aan een delegatie uit Nigeria. De Benin Bronzes zijn afkomstig uit het koninkrijk Benin, dat ligt in het huidige Nigeria. In 1897 plunderden Britse troepen het koninklijk paleis en namen duizenden bronzen maskers, hoofden en reliefs mee. Via Groot-Brittannië kwamen ze in musea over de hele wereld terecht. Het weer is vrijwel overal helder en er staat een matige aan zee vrij krachtige zuidelijke wind. De temperatuur daalt naar een graad of 8 vannacht. Later overdag is het zonnig en droog. Het wordt dan maximaal 18 graden, maar het blijft wel stevig waaien.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 If I would've been there when I maybe go this far, he me wil testen, je spera Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen Je wil naar boven, yeah Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt Je maakt me compleet en helemaal gek Je raakt me nog steeds te gusta a ti Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. Ik geur wat olie op je vuur en ik loop weg. Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven. Laten we proosten, yeah. Nou nog steeds een kus in mijn nek. Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed. Como me gusta mi así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí. Como me gusta mi así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí.